Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De helft van de kiezers ziet het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie wel zitten. Dat is meer dan twee jaar geleden. Bij de start van Rutte 4 blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Ja, mensen zijn inderdaad eh, vrij positief. Eh, ze vinden dat het eh, tijd is voor verandering, voor een frisse wind. ze vinden dat dit naar nou aanstaande kabinet en de plannen die ze gepresenteerd hebben eh, recht doen aan eh, ja, het, het, het, de rechtse uitslag, zoals zien mensen dat. Vooral de plannen om de immigratie terug te dringen vallen in de smaak bij kiezers die op de PVV, VVD, NSC of BBB hebben gestemd. Al zijn er ook vraagtekens bij kiezers. Bijvoorbeeld op het gebied van immigratie, maar ook wel eh, stikstofmaatregelen of Europese Unie. ja, daarvan zeggen ook wel veel kiezers van ja, dat moeten we toch nog maar even zien of dat gaat lukken. Als bekend wie de nieuwe premier wordt, kan dat ook nog veel doen met de tevredenheidscijfers. Harde knallen in Den Haag vannacht. Bij een huis en bij de deur van een portiek gingen explosieven af. Niemand raakte gewond, maar bij, de, bij het huis is de deur beschadigd... en de ingang van de portiekflat is helemaal zwart geblakerd. De politie doet onderzoek. Op beide plekken werd al eens eerder een aanslag gepleegd. Het is gezelliger op school en er wordt minder gepest. Dat zeggen scholieren in een vragenlijst over het telefoonverbod. 1 op de 5 zegt dat ze minder afgeleid zijn in de les. Het telefoonverbod zorgt wel ook voor praktische problemen, zeggen ze. Je rooster niet kunnen checken en minder bereikbaar zijn voor je ouders bijvoorbeeld. ADO Den Haag-spits Henk Veerman is gisteravond chagrijnig naar bed gegaan. In de allerlaatste minuten van de playoff-wedstrijd tegen Excelsior... had hij de gelijkmaker op zijn schoen. Maar van dichtbij knalde hij hoog over het lege doel. Oh, Henk. Ja, kut. Dus kut. Ja. Hij stuit het vervelend op, zeg ik dan. Ja, maar ik ben ook uit balans. Maar dat maakt geen reet uit. Dan moet ik hem eroverheen rollen. Dit moet een goal zijn. Dit, eh, dit is wat het is. Onder meer door die misser verloor ADO met 2-1. Daarmee is het nog niet meteen over en uit. Zaterdag is de return in Rotterdam. De winnaar mag naar de playoff finale. Daarin wordt gespeeld om een plek in de eredivisie volgend seizoen. En het weer nog. Vanochtend nog wat wolkjes. Daarna vooral zon. Vanmiddag zijn er wel wat buien, mogelijk met onweer. Maar op veel andere plekken blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad 40 minuten extra reistijd is nodig tussen Afrit Averhoorn en Purmerend. Door werkzaamheden is maar één rijstrook open. Een uur vertraging op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Akersloot gesloten Knoop het Rotterpolleplein 17 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Een half uur vertraging op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen de A9 en Zaandijk 7 kilometer file.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Kiezers zijn relatief tevreden over het vorige week gesloten coalitieakkoord. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Wel vragen veel mensen zich af of de coalitie waar kan maken wat ze belooft. Het Chinese leger is bezig met een grote militaire oefening rond Taiwan. Dat is een reactie op een toespraak van de nieuwe president van Taiwan. Daarin riep hij China op om te stoppen met militaire intimidatie. De familie Schumacher krijgt 200.000 euro smartengeld voor een nep-interview met oud-Formule 1-coureur Michael Schumacher. Weekblad Die Actuelle plaatste vorig jaar een zogenaamd exclusief interview met de coureur...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 same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the frame I don't know the reason why I did these oh, things oh, well, I had a emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world.